Dat bevestigen bronnen dicht bij de minister-president tegenover de NOS... Balkenende kan de eerste president van Europa worden, een functie die hij volgens diezelfde bronnen wel degelijk ambieert. De top van de partij bereidt zich op voor op zijn vertrek en houdt er rekening mee dat de premier wordt opgevolgd door minister Verhagen van Buitenlandse Zaken. Het CDA vindt het onnodig om bij een eventueel vertrek van Balkenende nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie hebben al laten weten dat ze een vertrek van Balkenende niet gewenst vinden. Het is onduidelijk of die partijen wel nieuwe verkiezingen willen, mocht Balkenende vertrekken. Balkenende wordt genoemd als kandidaat voor de functie van president van de Europese Raad van Regeringsleiders. Andere kandidaten die worden genoemd zijn de Britse ex-premier Blair en premier Juncker van Luxemburg. Een man die in de gevangenis zat voor mensenhandel is tijdens een weekendverlof gevlucht. Hij zat een straf uit van vier jaar. Minister Ballin zei in de Tweede Kamer dat verzuimd is het Openbaar Ministerie te vragen of verlof wel verstandig was. Als dat wel was gebeurd zou het OM volgens de minister hebben geadviseerd de man niet met verlof te laten gaan. De KNVB wil hardere maatregelen tegen kwetsende spreekkoren in voetbalstadions. Na beledigende leuzen vanuit een bepaald vak op de tribune... moet het hele vak een stadionverbod krijgen van één wedstrijd. Dat zei de manager competitiezaken van de KNVB in het tv-programma Netwerk.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 BK. Know how to put that money three ways. Three ways. Always riding big on the freeway. With that East Coast slang that us country girls we like. Low cut teasers with the deep waves. Deep waves. So quick to snatch up your Beyonce.